Jelle Visser met het NOS-journaal. Elke Nederlander moet zich vanaf 2025 kunnen verzekeren tegen de gevolgen van overstroming. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars in het AD. Op dit moment bestaat zo'n verzekering nog niet. Als een rivier buiten haar oevers treedt of een dijk doorbreekt... zijn slachtoffers afhankelijk van de overheid voor een eventuele vergoeding voor de schade. Maar volgens de verzekeraars functioneert het huidige stelsel niet goed. De bond noemt het daarom een optie om de overstromingsverzekering verplicht te maken... om zo de kosten te drukken. In Turkije zijn de afgelopen week 97 mensen gearresteerd vanwege plunderingen na de aardbevingen. Volgens een Turks persbureau waren er meer dan 230 incidenten in de 11 getroffen provincies. President Erdogan zei vorige week al dat plunderaars stevig worden aangepakt. Mensen die worden verdacht van plundering kunnen voortaan een week worden vastgezet in plaats van vier dagen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er signalen dat Turkse verdachten worden mishandeld. In Nieuw-Zeeland is de noodtoestand uitgeroepen vanwege noodweer. Storm Gabrielle, die tot voor kort een orkaan was... kwam gisteren aan land in het noorden van Nieuw-Zeeland... en heeft daar veel schade aangericht. Volgens media in Nieuw-Zeeland zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en is er een brug ingestort. Twee weken geleden werd het noorden van Nieuw-Zeeland ook al getroffen door noodweer. Toen kwamen vier mensen om het leven. Twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen van het type F-35 hebben vanuit Polen drie Russische militaire toestellen onderschept. De Nederlanders hebben de toestellen begeleid en overgedragen aan een ander NAVO-land. Het ging volgens Defensie om een spionagevliegtuig en twee straaljagers. In Polen zijn in totaal acht Nederlandse F-35's gestationeerd. En dan het weer. Op sommige plaatsen begint de ochtend mistig of nevelig. In de loop van de ochtend lost die mist op en gaat de zon schijnen. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden en er staat een matige wind uit het zuiden.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 Op dit moment bestaat zo'n verzekering niet. Als een rivier buiten haar oevers treedt, zijn slachtoffers afhankelijk van de overheid voor schadevergoeding. In Turkije zijn de afgelopen week 97 mensen gearresteerd vanwege plunderingen na de aardbevingen. Volgens een Turks persbureau waren er meer dan 230 incidenten in 11 getroffen provincies. En twee Nederlandse gevechtstoestellen van het type F-35 hebben vanuit Polen drie Russische militaire toestellen onderschept. Het ging volgens Defensie om een spionagevliegtuig en twee straaljagers. Het weer in sommige plaatsen begint de ochtend mistig of nevelig. In de loop van de ochtend lost die mist op en gaat de zon schijnen.